4 uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil een deel van de Amerikaanse troepen die in Duitsland zitten verplaatsen naar Polen. Dat zei hij bij een bezoek van de Poolse president Duda. Om hoeveel militairen het gaat is niet bekend. Trump wil een deel van de bijna 35.000 militairen weghalen uit Duitsland... omdat het land zich niet houdt aan NAVO-afspraken over hoeveel geld er naar defensie moet... De Amerikaanse president denkt dat de militairen in Polen een stevig signaal zullen zijn naar Rusland. Curaçao heeft het centrum van Willemstad tot morgenochtend afgesloten om zo nieuwe rellen te voorkomen. Ook geldt een avondklok. Anti-regeringsdemonstranten bestormden in Willemstad het regeringscentrum en gooiden met stenen naar de politie. Meerdere politiemensen raakten gewond. De korpschef diende na de rellen zijn ontslag in. Premier Ruggenaat heeft overlegd met staatssecretaris Knops... naar aanleiding van de ongeregeldheden. Details over dat gesprek zijn nog niet bekend. Ook Kamerlid Martijn van Helvert wil CDA-lijsttrekker worden. Eerder melden minister De Jonge en staatssecretaris Keizer zich voor die post. Net als Keizer wil van Helvert een samenwerking met Forum voor Democratie... niet op voorhand uitsluiten. De Jonge doet dat wel. De oprichter van het fitnessbedrijf CrossFit heeft zijn bedrijf verkocht. Enkele weken geleden was hij al opgestapt als directeur nadat hij onder vuur kwam te liggen vanwege racistische uitspraken na de dood van George Floyd, die door politiegeweld om het leven kwam. Een voormalig bestuurder van softwarebedrijf Oracle, die ook eigenaar is van een CrossFit sportschool, neemt het bedrijf nu over. Het weer. Het is een graad of 16. Overdag opnieuw zonnig en warm. Het wordt maximaal 30 graden met in het oosten wat stapelwolken.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 Let's see you people laughing, people punching out in the air. Get down to the hip hop, a bebop, a new rock. You hear the sound, it's all coming to ya. I wanna get ya, I wanna teach ya, I am going to get this beat to hit ya. Get down to big time illusion, like all the rest. Come on and dump it, jump it, rock that feeling, give all your best. Baby. dodo, din da da dodo, din da da dodo. Din da da do do do, da da do do, da do do do.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 Drink rum in the night time. Drink plenty, you'll be quite fine. Tell the boss man it's my time. We drinking, we drinking. Hey. I got a job that I don't like. They want me work for the all night. Blood, are so fed up by this shit. I done planned for the boat ride. They don't want give me no time, but God know I'm not missing this. Because oh yeah, we walking right, so it's okay. Meet me on the road, yeah.